Freddy van Tijn met het NOS-journaal. 25.000 mensen hebben volgens de gemeente Amsterdam meegelopen... in een protestmars tegen het coronabeleid in de stad. De demonstratie was vooral gericht tegen de verplichte coronapas... voor toegang tot horeca, musea en bioscopen. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol zegt dat ze spijt heeft van haar uitspraken... gisteren in een interview met het Algemeen Dagblad over Afghanen. Broekers zei dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen... en dat het asielsysteem dat niet aan kan. Ook zei ze dat er het risico is van een brain drain als te veel mensen Afghanistan ontvluchten. Die uitspraken leiden tot felle reacties bij zowel oppositie als coalitie... omdat die brain drain juist het argument is dat de Taliban gebruiken... om te voorkomen dat mensen vertrekken. Demissionair minister van Financiën Hoekstra heeft jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat schrijven Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico. De gegevens komen uit de zogenoemde Pandora Papers. De brievenbusfirma wordt gebruikt als beleggingsclub. Dat is een belastingconstructie die wettelijk niet is verboden. Hoekstra heeft in 2017, een week voordat hij minister van Financiën werd... zijn aandelen verkocht. Naar eigen zeggen heeft hij alles aan de Belastingdienst opgegeven... en wist premier Rutte ervan. Op Twitter zegt Hoekstra... ik heb mij twaalf jaar geleden niet gerealiseerd waar het bedrijf gevestigd was. Daar had ik me achteraf natuurlijk beter in moeten verdiepen. En de KNVB wil een politieonderzoek naar matchfixing in de beloftecompetitie van het betaald voetbal. Dat zijn de spelers van de profclubs onder de 21. Een betrokkenen beweert in de NOS-podcast Gefixt dat hij de afgelopen jaren onder andere vijf spelers van Jong RKC heeft omgekocht.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 Songs for a More Meaning Life, eh, zo heet dit album. En eh, ik had het eh, vorige week er al over dat eh, de beste man al vele tientallen albums gemaakt heeft de afgelopen jaren. Terry Oldfield komt ook weer langs met Celtic Spirits. Hadden we het vorige week ook over. En dan nog wat wereldmuziek. Flamingo Andalusia. Het, de streek in Spanje waar ik toch wel een paar jaar geweest ben. Of tenminste vakantie heb gevierd. Ehm, dan natuurlijk eh, eens even kijken wat we nog meer hebben. Mensen uit het verleden, Celtic Tales. En we sluiten af met, ehm, eh, even kijken, Ricky Moore, Henry Marshall en Friends. En het album heet Relax Into Now. En dat kunnen toch wel een hoop mensen gebruiken, denk ik. Neem eens een beetje tijd voor jezelf en relax. Goed, peacefulradio.info, daar vind je de playlist en de muziek van dit programma zonder gesproken tekst. En ja, dan kan je uren naar dit programma luisteren, wanneer je maar wilt. Uh, veel luisterplezier. faith, there is love. And where there is love, there is peace. Where there is peace, there is blessing. Where there is blessing, there is God. And where there is God, there is no need. I carry my flame to the light, to the light. I will carry my flame to the light in the wind and the rain. Through the night, through the night, I will carry that flame in my heart. With faith comes love, and with love comes peace, and with peace comes the blessing of God. And when God You are listening to Peaceful Radio.